Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah is vannacht om drie uur Nederlandse tijd ingegaan. Het is nog de vraag of beide partijen zich aan de overeenkomst gaan houden. In het zuiden van Libanon lijkt het de laatste uren rustig. Ook in Beirut is het staakt het vuren volgens persbureau AP nog niet geschonden. Het bestand zou daar zelfs al worden gevierd. De legerwoordvoerder van Libanon waarschuwt mensen die in het zuiden van het land woonden... om niet terug te gaan naar hun huizen. Hij zegt dat het Israëlische leger op zijn posities in Zuid-Libanon blijft. Toch zien verslaggevers veel auto's naar het zuiden van Libanon vertrekken. Bij een woning in Eindhoven is vannacht een explosief afgegaan. Daarbij raakte niemand gewond. De woning is wel beschadigd, zegt de politie. Volgens een 112-fotograaf ter plaatse is er een cobra, zwaar illegaal vuurwerk, door de brievenbus gegooid. Eerder op de avond werd minder dan twee kilometer verderop een verdacht pakketje gevonden. Na onderzoek van de explosieve opruimingsdienst bleek dat het om een zelfgemaakt explosief ging. Het is niet duidelijk of de twee gebeurtenissen iets met elkaar te maken hebben. Er rijden vandaag de hele dag geen treinen tussen de stad Groningen en het oosten van die provincie. Het heeft te maken met de problemen op het spoor tussen het station van Groningen en het Europa Park. Dat deel van het spoor is verzakt, werd afgelopen weekend duidelijk. Vanaf vandaag wordt de verzakking hersteld. Een klus die zo'n 30 uur gaat duren. Feyenoord heeft in de Champions League gestund tegen topclub Manchester City. Hoewel de Rotterdammers lange tijd afleken te stevenen op een forse nederlaag in Manchester... vocht Feyenoord zich terug in het laatste kwartier van de wedstrijd. De stand ging van 3-0 naar 3-3 dankzij goals van Moussa, Jiménez en Hanschko. Het weer vanuit het zuidwesten gaat het op steeds meer plekken regenen. Later vandaag trekt een storm langs de kust en dan gaat het ook fors waaien in het hele land.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 Het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah is vannacht om drie uur Nederlandse tijd ingegaan. In het zuiden van Libanon zou het de laatste uren rustig zijn. Ook in Beirut zou het staakt het vuren niet zijn geschonden, meldt persbureau AP. Bij een woning in Eindhoven is vannacht een explosief afgegaan. Daarbij raakte niemand gewond. De woning is wel beschadigd, zegt de politie. Volgens een 112-fotograaf ter plaatse is er een cobra, zwaar illegaal vuurwerk, door de brievenbus gegooid. Er rijden vandaag de hele dag geen treinen tussen de stad Groningen en het oosten van de provincie. Dat heeft te maken met de problemen op het spoor tussen het station van Groningen en het Europa Park. Het weer nat en grijs met zware windstoten en een graad of 9. Somehow I'm drawn to danger and have been all of my life.